Moutschreurs met het NOS Journaal. We worden met z'n langer gezond. En een prognose van het CBS staat dat mannen die in 2040 60 zijn... nog gemiddeld 26 jaar te leven hebben. Vrouwen zelfs 29 jaar. En dat is drie jaar meer dan staat vermeld in een eerdere berekening. De gezondheid van de bevolking is sinds de jaren 80 verbeterd... en de sterftecijfers zijn gedaald. Het CBS gaat bij de nieuwste prognose ervan uit... dat die ontwikkelingen niet veranderen. President Trump gaat de drugsproblemen in Amerika hard aanpakken, staat in plannen die later vandaag worden bekendgemaakt. Ze wil die drugsmokkelaars harder gaan straffen. Als het aan hem ligt, krijgen die de doodstraf. Ook gaat Trump wat doen aan de verslavingscrisis in Amerika. Daar zijn 2,6 miljoen mensen verslaafd aan opiaten, die meestal in pijnstillers zitten. Artsen schrijven sterke en gevaarlijke medicijnen voor, zonder enige moeite of medische reden. De farmaceutische industrie in Amerika is aan veel minder regels gebonden dan in Europa. De tellingen van de presidentsverkiezingen in Rusland wijzen op een grote overwinning voor zittend president Poetin. Inmiddels is de helft van de stemmen geteld. Daaruit blijkt dat iets meer dan 75% van de kiezers op hem heeft gestemd. In 2012 was dat nog 64%. Dat Poetin zou gaan winnen stond al lang vast. De vraag was alleen hoe groot zijn overwinning zou zijn. De opkomst was in ieder geval hoog, zoals Poetin al had gehoopt. Bijna 64 procent van de 110 miljoen Russische kiezers bracht zijn stem uit. En de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson zegt dat zijn land bewijs heeft dat Rusland de afgelopen jaren het zenuwgas heeft geproduceerd, waarmee een aanslag is gepleegd op de voormalige dubbelspion Skripal. Ook zou er bewijs zijn dat Rusland een voorraad van het gas heeft aangelegd.